Clemens Peters met het NOS Journaal. De vaste Kamercommissie van Buitenlandse Zaken heeft in Den Haag een gesprek gehad met de Russische ambassadeur. Aanleiding was het besluit van Moskou om Kamerlid Sjoerdsma deze maand bij een bezoek van Kamerleden niet toe te laten vanwege onder meer zijn kritiek op de Russen in het MH17-dossier. De Russische ambassadeur bleef er vandaag bij dat het D66-Kamerlid niet welkom is. Na de weigering van de Russen besloten ook de andere Tweede Kamerleden die naar Rusland zouden gaan om thuis te blijven. Het dodental van de lawines in het oosten van Turkije is opgelopen naar 28. Een aantal mensen wordt nog vermist. Eerst werden een sneeuwschuiver en een busje bedolven onder de sneeuw. Hulpverleners die naar de slachtoffers zochten... werden getroffen door een tweede lawine. 23 reddingwerkers kwamen om het leven. Er zijn meer reddingsteams en ambulances naar het gebied gestuurd. Het lawinegevaar is nog niet geweken. Oudschaatser Marianne Timmer gaat Esther Vergeer ondersteunen als chef de mission bij de Paralympische Spelen in Tokio eind van dit jaar. Bij Vergeer werd onlangs borstkanker geconstateerd en Timmer wordt nu klaargestoomd om haar eventueel te kunnen vervangen als dat nodig is. RTL gaat het programma Temptation Island eind deze maand weer uitzenden. De zender had dit soort reality-tv van de buis gehaald... na ophef over seksueel wangedrag in het programma De Villa. In afwachting van een onderzoek daarna had RTL het nieuwe seizoen van Temptation Island... voorlopig op de plank gelegd. Na gesprekken met de deelnemers is besloten om het programma toch uit te zenden. De directeur van RTL zegt dat een aantal interne processen zijn aangepast. Zo wordt volgens hem zorgvuldiger gekeken naar de montage.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 I've learned to lose. is better sometimes. Once we've both said our goodbyes. piace così. piace così. on the outside. Guess who's back, back, back, back again? Shady's back, back, back. Tell a friend, friend, I created a nobody wants to see Marcel no more. They want Shady, I'm liver. Well, if you want Shady, this is what I give you a little bit of weed mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the brag and I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, bum on your lips head. Come on your lips and some on your tits and get ready. Cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Debbie! Now this looks like a job for me. So everybody just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty. passion. Balloon air waves a rebel. So just let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass, and it's a disaster. Such a catastrophe for you to see so damn much of my ass. You ask for me, well I'm back. Na na na na na na na na. Fix your penance and I'm tuning in and then I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner. I'm interesting. The best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting. Testing, attention please. Feel attention soon as someone mentions me. Here's my ten cents. My two cents is free.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 4 Maar nu eerst het NOS nieuws van...